het NOS-journaal. Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. De Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP is daarmee akkoord gegaan. PvdA, SP, D66 en GroenLinks zijn fel tegen de aanschaf... zeker nu er bij Defensie 1 miljard euro moet worden bezuinigd. Bovendien denkt de oppositie dat Nederland met de aankoop van een tweede testtoestel... definitief aan het JSF-project vastzit. De ministers Hille van Defensie en Verhagen van Economische Zaken benadrukte echter dat dit niet het geval is. Volgens de coalitie hakt een volgend kabinet pas definitief de knoop door. Mocht er uiteindelijk gekozen worden voor een ander toestel... dan kost Nederland dit wel 270 miljoen euro, zei Hille. Dat is het bedrag dat Nederland uittrekt om de twee test-JSF's te kopen... en mee te doen met de opleidingen. In het noordoosten van Mexico heeft de politie 68 mensen bevrijd. Het zou gaan om Mexicanen en immigranten die waren ontvoerd door leden van een beruchte drugsbende maar opgesloten in een huis in de stad Reynosa op de grens met de Verenigde Staten. De politie heeft twee bendeleden die het huis bewaakten gearresteerd. Jaarlijks worden in Mexico langs de grens met de VS duizenden mensen ontvoerd. Vaak zijn de slachtoffers buspassagiers. Langs de grens voeren verschillende drugskartels een bloedige strijd over de gunstigste smokkelroutes naar de VS. Worden regelmatig graven met vele tientallen lichamen gevonden. In Overijssel is een provinciebestuurder vlak voor zijn herbenoeming afgehaakt. De VVD'er Klaassen stapte enkele minuten voordat hij geïnstalleerd zou worden uit de politiek. De VVD zegt in een verklaring dat het cv van Klaassen niet blijkt te kloppen. Volgens de regionale omroep RTV Oost stonden er twee hbo-opleidingen op het cv van de politicus... maar bleken dat interne bedrijfscursussen te zijn. Klaassen is een bekend gezicht in de Overijsselse politiek... en was al sinds 2003 provinciebestuurder. Het weer, het koelt vannacht af tot zo'n 8 graden. Overdag opnieuw zon en bijna overal droog. Smiddags wel wat stapelwolken.